De mannen hadden zelf een schietclubje opgericht en huurden in Amersfoort een baan. De arrestaties werden verricht na een onderzoek waarbij de politie op de schietbaan cameraatjes plaatste in kogelgaten in het plafond. Van de zeven gearresteerde mannen hadden er drie een wapenvergunning. Exportant TEPCO van de kerncentrale in Fukushima is begonnen met compensatiebetalingen. Het geld wordt uitbetaald aan lokale overheden in Japan om mensen te helpen die vanwege de nucleaire crisis hun huis uit moesten. Het gaat om voorschotten omdat de definitieve schade nog niet bekend is. Vast staat wel dat het om enorme bedragen gaat. Intussen worden in de oceaan bij de kerncentrale zeer hoge doses radioactiviteit gemeten. De straling ligt miljoenen malen hoger dan de norm, al variëren de metingen van de afgelopen dagen sterk. In Ivoorkust hebben troepen van de gekozen president Ouattara de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van de huidige president Bakbo zijn omsingeld. Het is onduidelijk of hij nog in een van de gebouwen is. Het offensief van de Ouattara-aanhangers kwam een paar dagen geleden in Abidjan tot stilstand. Door de beschietingen gisteren van Franse militairen en VN-troepen konden ze hun opmars weer voortzetten. De Libische vrouw die journalisten in Tripoli vorige week vertelde dat ze was verkracht en gemarteld door militairen van Gaddafi is weer opgedoken. In een telefonisch interview met CNN zegt ze dat ze nog in Tripoli is en dat ze met de dood wordt bedreigd. De vrouw drong vorige week een hotel binnen om haar verhaal te vertellen en werd daarna door veiligheidsfunctionarissen overmeesterd en afgevoerd.